Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil weten hoe het kan dat televisiezender NPO1 ruim een uur uit de lucht was... nadat een man het NOS-gebouw was binnengedrongen. NPO1 is ook nationale rampenzender. Het kabinet vindt dat het niet kan dat de nationale publieke omroep wegvalt. Premier Rutte vindt het een zaak van groot nationaal belang dat de NOS gisteren het 8 uur journaal niet heeft uitgezonden. Omdat iedereen kon zien wat er gebeurde heeft de zaak landelijke impact, vindt de premier. Dat een man het gebouw van de NOS kon binnendringen is een lokale kwestie die politie, justitie en de gemeente Hilversum verder moeten onderzoeken. Al dus de premier. Het leger en de luchtmacht van Tjaad hebben stellingen van Boko Haram aangevallen in Nigeria. Dat gebeurde vlak over de grens. Nog nooit eerder waren buitenlandse troepen actief in Nigeria in de strijd tegen de moslimextremisten. Nigeria krijgt van meer landen steun aangeboden in de strijd tegen Boko Haram. De directie van VND is geschrokken en teleurgesteld omdat de eigenaar van een aantal winkelpanden waar een VND-vestiging zit, die wil ontruimen als het warenhuis de huur niet betaalt. Het gaat om toplocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Maastricht. VND liet eerder weten dat het de komende maanden geen huur betaalt. Het winkelbedrijf heeft het financieel zwaar en verlaagt daarom ook het salaris van het personeel. De Duitse politie heeft twee mannen opgepakt die drugs smokkelden in chocolade-eieren. De twee zaten in een trein met een rugzak vol kindersurprise-eieren. Daarin zitten normaal gesproken plastic speeltjes. Ze gedroegen zich verdacht en daarom waarschuwde de conducteur de politie in Koblenz. Daar bleek dat in de eieren in plaats van speelgoed porties amfetamine, ecstasy, heroïne, hash en LSD zaten. Het weer, vanuit het noordwesten regen, natte sneeuw en landinwaarts mogelijk ook sneeuw. Aan zee staat een stevige westelijke wind. Minima vannacht rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgen enige tijd zon, maar later vooral in het zuiden ook regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden 2 kilometer file. A2 Utrecht-Amsterdam 4 kilometer tussen Vinkenveen en Knoop het Holendrecht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Dorp door een ongeluk 3 kilometer file en de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam door een ongeluk 2 kilometer. Daar is de rechte rijstrook ook dicht. Op de A5 de Westrandweg richting Amsterdam staat bij de aansluiting met de A10 4 kilometer file. A6 Lelystad-Muiden bij Muidenberg 2 kilometer. A9 Amsterveen richting Diemen bij knoop het Holendrecht 2. Op de A10 Ring West richting Zaanstad tussen knoop Amstel en Slotervaart 6 kilometer file. Voor de Koentunnel richting Zaanstad nog 2 kilometer. A10 Ring Amsterdam richting Amersfoort tussen Osdorp en knoop Amstel 5.